van 8 uur. Raymond Seré met het NOS-journaal. Een Kamermeerderheid wil dat scholen elke leerling accepteren. De PvdA heeft een oud wetsvoorstel nieuw leven ingeblazen om dat te regelen. Coalitiepartner VVD steunt dat plan. Volgens de PvdA weigeren christelijke scholen nu soms achterstandsleerlingen op oneigenlijke gronden. Als moeilijke leerlingen geen christelijke achtergrond hebben, worden ze volgens de PvdA geweigerd. De ChristenUnie en de SGP zijn tegen het plan. De SGP noemt het een bom onder de vrijheid van onderwijs. Het vliegverkeer boven Chicago heeft urenlang platgelegen door een brand in de toeren van de luchtverkeersleiding van Chicago O'Hare International Airport. Een kleine duizend vluchten van en naar de Amerikaanse stad werden geannuleerd. Chicago O'Hare is een van de grootste luchthavens ter wereld en een belangrijk knooppunt voor het vliegverkeer van en naar de Verenigde Staten. Rusland en Oekraïne zijn dichtbij een overeenkomst over de verkoop van gas. De twee landen onderhandelen onder leiding van de Europese Unie in Berlijn. Volgens het voorgestelde akkoord koopt Oekraïne 5 miljard kubieke meter gas van Rusland. Kiev betaalt dan vooraf 2 miljard dollar en aan het eind van dit jaar nog eens ruim 1 miljard dollar aan de Russen. Rusland stopte in juni met gasleveringen aan Oekraïne vanwege oneenigheid over onbetaalde rekeningen. Filmmuseum I&M Amsterdam vertoont zondag een documentaire uit 1945 over de holocaust waaraan Alfred Hitchcock meewerkte. De film werd gemaakt op verzoek van de geallieerden om de gruwelen van de nazi-praktijken te tonen, maar werd nooit afgemaakt en werd ook nooit vertoond. Nieuwsuur zendt vanavond fragmenten van de film uit. Hitchcock gaf aanwijzingen tijdens de montage en vond het belangrijk dat er geen overdreven montagetechnieken werden toegepast die de geloofwaardigheid van de film zouden kunnen aantasten. John van den Brom is de nieuwe trainer van AZ. Hij volgt Marco van Basten op, die wegens gezondheidsklachten stopt als hoofdtrainer. Van den Brom was eerder trainer bij onder andere ADO Den Haag en Anderlecht... en met die club werd hij vorig jaar kampioen van België. Het weer, vannacht en morgenochtend kans op mist.